Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Willem Holleder beroept zich voor de rechtbank in Haarlem op zijn zwijgrecht. Hij staat met een aantal anderen terecht in een afpersingszaak. Samen met onder andere Dick V. zou hij anderhalf jaar geleden... de president van de Hells Angels, Theo Huisman, hebben afgeperst. Het OM heeft opname van telefoongesprekken tussen Holleder en zijn medeverdachten... waaruit volgens het OM blijkt dat Huisman klappen heeft gehad en geld moest betalen. Holleder zou spreken van druk zetten op Huisman. Holleder wil niet zeggen, medeverdachte Dick V. zei alleen dat er een geschil was met Huisman, maar waar dat over ging wilde hij niet zeggen. In en rond Kamperveen zijn geen nieuwe besmettingen van vogelgriep ontdekt. De NVWA heeft alle 32 pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom de twee besmette bedrijven onderzocht. Vrijdag werd in de Overijsselse plaats vogelgriep op de twee bedrijven vastgesteld. Die werden ontruimd. Op een bedrijf in de buurt werd uit voorzorg ook al het pluimvee afgemaakt. Kunstmuseum Bern in Zwitserland aanvaardt de omstreden kunstcollectie van Cornelius Goerlit. De werken worden teruggegeven aan de eigenaren. De erfenis van Goerlit bestaat uit zo'n 1300 kunstwerken... waarvan een deel is geroofd van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De douane vond de kunstwerken drie jaar geleden in het appartement van Goerlit in München. In het Radboud UMC in Nijmegen is een man opgenomen die mogelijk ebola heeft. Hij is in Sierra Leone geweest en werd ziek na terugkomst in Nederland. Volgens het RIVM duurt het een aantal dagen voordat kan worden vastgesteld of de man daadwerkelijk besmet is. In september werd er ook iemand opgenomen in Nijmegen met verschijnselen van ebola. Die bleek later niet ebola, maar malaria te hebben. Het weer, veel zon, maar in het noordwesten en noorden ook wolken. Voor 10 of 11 graden. Morgen droog, bewolkt en af en toe zon.